Gert met het NOS Journaal. Jos de verdachte in de zaak Nicky Verstappen... is gistermiddag opgepakt in een open veld niet ver van Barcelona. Hij sliep daar in een kleine tent, zegt Peter R. de Vries... die de familie Verstappen al jaren bijstaat. kon worden opgepakt na een tip van een Nederlandse toerist. Die zei de man van 55 te herkennen van de foto's... die afgelopen woensdag op de persconferentie van de politie zijn getoond. Hij heeft ook een paar keer met hem gepraat. De familie van Nicky Verstappen is heel erg opgelucht dat B is opgepakt en hoopt snel duidelijkheid te krijgen over wat er twintig jaar geleden precies is gebeurd op de Brunsemerheide. Justitie komt later vanochtend met meer informatie over de aanhouding. President Trump is niet welkom op de uitvaart van de overleden Amerikaanse senator John McCain. Die zou al voor zijn dood hebben gevraagd of de republikein, waarmee hij vaak in de klinslag, lag, thuis wil blijven. Waarschijnlijk gaat vicepresident Pence in de plaats van Trump. Ook de oud-presidenten George Bush en Barack Obama gaan naar de uitvaart. McCain overleed gisteren aan de gevolgen van een hersentumor. Hij was 81 jaar. In de Amerikaanse staat Florida heeft een gamer twee andere spelers doodgeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. Dat gebeurde tijdens een toernooi in de stad Jacksonville. De dader van 24 zou boos zijn geworden omdat hij verloren had. De schietpartij was te horen op het streamingplatform Twitch, waarop gebruikers hun gamesessies kunnen uitzenden en bekijken. Wesley Sneijder zal volgende week donderdag ongeveer een uur spelen... tijdens zijn afscheidsduel van Oranje tegen Peru. Volgens bondscoach Ronald Koeman verdient de record international een mooi afscheid. Sneijder speelde 133 wedstrijden voor Oranje... en werd tweede en derde met het Nederlands elftal op de WK's van 2010 en 2014.